Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus... is met 132 toegenomen naar 771, heeft het RIVM bekendgemaakt. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 529. Bijna 3500 mensen liggen nu in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Dat zijn niet allemaal mensen die op de intensive care liggen... Volgens het RIVM neemt het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overledenen minder snel toe dan wanneer er geen maatregelen zouden zijn genomen. Over een paar dagen wordt duidelijk of er inderdaad sprake is van een afvlakking van het aantal patiënten en het aantal overleden mensen. De eerste twee Nederlandse coronapatiënten zijn naar Duitsland overgeplaatst. Het zijn twee mensen die in het Zwolse Isala ziekenhuis lagen. Ze zijn niet verplaatst omdat daar geen plaats meer was... maar omdat het ziekenhuis in Zwolle een piek verwacht... en alvast ruimte op de IC wil vrijmaken. Ook vandaag lijkt het rustiger op de stranden en in de bossen dan een week geleden. Veel recreatieplekken zijn dicht. In Limburg zette de politie vandaag recreatiegebied de Wilhelminaberg af voor publiek... omdat mensen niet op een veilige afstand van elkaar konden blijven. De politie heeft een foto verspreid van een man uit Ettenleur. Het is de vader van het gezin dat gisteren dood werd gevonden in een huis daar. Er lagen vier doden, de oma, moeder en twee jonge kinderen. De politie in Ettenleur maakt zich zorgen over het welzijn van de man. In het Zeeuwse dorp Poortvliet is een drugslaboratorium ontdekt... na een brand in een schuur. Bij die brand kwamen vrijdag bijna 30 schapen en geiten om. In de schuur werd vermoedelijk ecstasy gemaakt... De politie is bezig het drugslab te ontmantelen en heeft niemand aangehouden. Het weer, in het oosten wat regen of winterse neerslag. Vooral in het westen en noorden schijnt de zon. Het waait behoorlijk en het is 5 tot 8 graden. Morgenochtend buien, mogelijk ook met sneeuw of hagel. Later klaart het op, wordt het zonnig en ongeveer 8 graden.